Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Komt er een zomergolfje van corona? Het zou kunnen, zeggen ze bij het Amsterdam UMC en de GGD. Twee Omicron-varianten blijken flink rond te gaan. Er zijn al twee keer zoveel besmettingen met die varianten. Grote kans dat die dominant gaan worden. Wel blijft deze coronavariant minder ziekmakend. Dus bij een nieuwe golf is de vraag of er echt ingrijpende maatregelen nodig zijn. Dan ga je het waarschijnlijk op je werk weer meer merken omdat meer collega's zich ziek melden. En door de vakantietijd sowieso minder mensen werken. In Frankrijk gaat het vandaag over de aanslagen in Parijs van zeven jaar geleden. Toen werden 130 mensen gedood in concertzaal Bataclan, stadion Stade de France en een aantal restaurants. De verdachten krijgen vandaag hun strafeis te horen, vertelt correspondent Frank Renaud. Voor sommigen staat een rol vast. Salah Deslam bijvoorbeeld, hè, die was betrokken bij de uitvoering echt. Maar voor anderen is het veel minder duidelijk. Sommige verdachten zeggen bijvoorbeeld wapens te hebben geleverd... maar wisten niet dat die bedoeld waren voor terreuraanslagen, hebben ze gezegd tijdens het proces. Zes verdachten kunnen levenslang krijgen. De rest van de groep krijgt waarschijnlijk een lagere straf. Eind deze maand horen we het allemaal definitief. Er zijn vijf mensen opgepakt in de gedumpte tassenzaak in Nijmegen... Woensdag zei de politie dringend op zoek te zijn naar tassen die ergens zouden zijn geloosd in Nijmegen. Wat erin zat is niet bekendgemaakt, maar niemand mocht ze aanraken. Later op die avond blijken vijf mensen te zijn aangehouden. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een misdrijf en het stelen van een auto. En het Koninklijk Concertgebouw Orkest heeft een nieuwe chef-dirigent. Dat is best een opvallende. Klaus Mekkela uit Finland. Hij is nog maar 26, maar heeft al superveel ervaring. Het Concertgebouworkest heeft vier jaar gezocht naar een opvolger... nadat de vorige chef vertrok na beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag. Het weer nog bewolkt, een paar spatjes regen en 19 tot 22 graden vandaag.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 Gesprekken met mezelf in deze dag, dan rijk ik zo zo zo Aan het einde van de dag, dan Rijk. ik zo zo zo Baby, ik besef de hele wereld heeft gezien. Ik was niet altijd even clean. Ik weet dat ik je niet verdien. Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd. Ik was niet. Nu huil ik als een kind. Geloof me, karma is een bitch. Nu ben je liever solo, baby, liever alleen maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet. En als ik kijk op de crème is het net op je leeft. Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen. Gesprekken met mezelf in deze polo. En daarbuiten beweegt alles nu een slow Mensen zien me lachen op de foto.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 tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. Macarena. tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Mala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. Mala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Mala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena.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 Night time come and video light it turn on. Have a start to alarm, jam, Watch me now, she can cock in a session with a cute face. little Freddy. Mm -hmm. I've got an answer to my. Ook in de zomer.